Mijn collega Helene Ecker heeft de cijfers. De nieuwste plannen van landen tellen op tot 2,4 tot 2,6 graden opwarming. En dat is dus nog altijd te veel, hè? want in het eh, Parijse klimaatakkoord uit 2015... is afgesproken eh, dat de opwarming beperkt moet blijven tot een onder de 2 graden en liever nog onder de anderhalve graad. als die doelen niet gehaald worden, zorgt dat ervoor dat de zeespiegel nog veel sneller stijgt. We meer extreem weer krijgen en steeds meer gebieden op aarde onleefbaar worden. En dan weten we ook zeker dat er heel lang geen Elfstedentocht meer komt. Honderden asielzoekers in Zeist moeten de komende wintermaanden in tenten slapen. Er wordt een nieuw AZC gebouwd dat dit jaar nog klaar had moeten zijn. Maar door een tekort aan materialen heeft dat flinke vertraging opgelopen. Waarschijnlijk staat het gebouw er pas in maart of april. Even opletten als je met de trein van Leiden naar Den Haag wilt, of juist andersom. Tot en met zondag moet je dat traject op een andere manier afleggen, want ProRail werkt er aan het spoor. De heeft bussen ingezet die stoppen op alle tussenliggende stations. Ook wordt er geadviseerd om om te reizen via Woerden en Gouda. En het voetbalelftal van Australië heeft zich uitgesproken tegen Qatar. Volgende maand begint daar het WK. Bij de bouw van de stadion zijn duizenden mensen omgekomen, vooral migranten. Australische spelers zeggen in een videoboodschap dat je dat niet kan negeren. These migrant workers who have suffered are not just numbers. Like the migrants that have shaped our country and our football, they possess the same courage and determination to build a better life. Ook vragen ze Qatar om meer rechten voor de LHBTI gemeenschap. Homoseksualiteit is in de oliestaat illegaal. As players, we fully support the rights of the LGBTI plus people. But in Qatar, people are not free to love the person that they choose. De Australische Voetbalbond staat achter de boodschap. Geen enkele andere deelnemer aan het WK heeft zo openlijk kritiek geuit. Het weer trekken wat buien over, maar daarvoor en daarna is er zon en het is warm. Tussen de 20 en 23 graden. Morgen meer zon en nog iets warmer. In Limburg kan het dan 25 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de N231 vanuit Alphen aan de Rijn naar Amstelveen.